naar hun werk gaan. Dat staat in de toekomstagenda snelfietsroutes die dinsdag aanbiedt aan minister Schultz van Hagen. Snelfietsroutes zijn tussen de 15 en 20 kilometer lang en verbinden woon- en werklocaties. Een onderzoek op de snelfietsroute Leiden-Den Haag, die in mei werd geopend, wees uit dat in dat gebied 25% meer mensen de fiets pakken naar hun werk. In Amsterdam zijn drie mannen uit Litouwen en Albanië gearresteerd voor mensenhandel, verkrachting en bedreiging. Volgens het OM konden ze leven van het geld dat hun slachtoffers verdienden in de prostitutie. De vrouwen werden gedwongen om achter de ramen te werken in Utrecht, Den Haag en Alkmaar. Als ze niet genoeg verdienden werden ze bedreigd en mishandeld. Eén slachtoffer heeft aangifte gedaan van verkrachting. Justitie denkt dat zeker 13 vrouwen de dupe zijn geworden van mensenhandel. In tegenstelling tot eerdere berichten is het Greenpeace-schip Arctic Sunrise nog niet onderweg naar Moermansk. Het ligt voorlopig nog in de Petsjora-zee bij Nova Zembla, zegt Greenpeace Nederland. De Arctic Sunrise voert actie tegen olieboringen van Gazprom. De Russen namen gistermiddag het commando over omdat de kapiteins hebben geweigerd te stoppen. Het weer, in het noorden van tijd tot tijd zon, in een groot deel van het land nog veel bewolking en kans op een bui.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 Staatssecretaris Wekers zegt dat alle gedupeerden van de Belastingdienst een excuusbrief krijgen. Bovendien wordt met mannenmacht gewerkt om de fout te herstellen. Het Belgische telecombedrijf Belgacom is gehackt door de Britse inlichtingendienst en niet door de Amerikaanse NSA. Dat schrijft het Duitse weekblad De Spiegel op basis van documenten van klokkenluider Edward Snowden. Belgacom zelf ging ervan uit dat Amerikanen achter de aanval zaten, maar volgens De Spiegel werd de spionage.